uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een veerboot gezonken. Volgens de autoriteiten zijn zeker 15 doden gevallen. Een aantal wordt nog vermist. De boot was onderweg van Buton naar Muna toen het kapsteiste. Volgens persbureau AP zou de boot plaats hebben geboden voor 20 man... maar waren er 40 mensen aan boord. Twitterbaas Elon Musk zegt het logo van Twitter vandaag te veranderen. Volgens Musk gaat het blauwe vogeltje vandaag al plaatsmaken voor de letter X. Twitter-directeur Jaccarino hint ook, ook, dat de naam Twitter wordt veranderd in X. De laatste dagen tweette Elon Musk al meer over veranderingen aan het platform. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de veranderingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. In het centrum van Moskou zijn twee explosies geweest. Het ministerie van Defensie zegt dat Rusland twee Oekraïense drones heeft neergehaald. Restanten zouden zijn gevonden in de buurt van kantoorgebouwen in Moskou. Het Kremlin noemt het een terreurdaad. Er zijn geen gewonden gemeld. De Nieuw-Zeelandse minister van Justitie is opgestapt. Kiri Allen werd gisteren nacht gearresteerd na een autoongeluk. Ze zou eerst geweigerd hebben mee te gaan met de politie. Na een blaastest bleek dat ze te veel had gedronken. Ze kwam vorige week net terug als minister van Justitie... nadat ze eerder had, haar taken had neergelegd op mentale problemen. Het is de vierde minister die opstapt in Nieuw-Zeeland sinds maart. En de Spaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse Partido Popular. De partij heeft nu 89 zetels, maar krijgt er 136. De PSOE van de zittende progressieve premier Sanchez blijft op 122 zetels. De rechtsradicale partij Volks, waarmee Partido Popular een coalitie zou willen vormen... raakt de helft van zijn parlementszetels kwijt. daarom is het niet zeker of er genoeg zetels zijn voor een rechtse meerderheid. Het weer, af en toe een bui bij 14 tot 17 graden. Vandaag trekken nog wat buien over het land met lokaal wat onweer. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Twitterbaas Elon Musk zegt het logo van Twitter vandaag te veranderen. Volgens Musk gaat het blauwe vogeltje vandaag al plaatsmaken voor de letter X. En Twitter-directeur Jacarino hint ook dat de naam van Twitter verandert in X. In het centrum van Moskou zijn twee explosies gemeld. Volgens het Russische staatspersbureau TAS zijn er overblijfselen van drones gevonden... in de buurt van het Russische ministerie van Defensie. Er zijn geen gewonden gemeld. En de Spaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door oppositiepartij Partido Popular. De partij had 89 zetels, maar krijgt er nu 136.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 en zomerhit. rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. con ese vez, y nos otra vez Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal.